Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Is aan tot stand gekomen. Wallonië verzette zich er lange tijd tegen, waardoor de rest van de EU ook geen overeenkomst kon sluiten met handelspartner Canada. Voordat het verdrag in werking treedt, moeten de parlementen van de lidstaten het nog ratificeren. De Tweede Kamer steunt het verdrag in meerderheid. Studentenverenigingen in Groningen waar excessen zijn tijdens de ontgroening kunnen financieel worden gekort. De Rijksuniversiteit Groningen gaat voorwaarden stellen aan verenigingen die geld krijgen uit het profileringsfonds, dat meldt het ANP. Uit die pot krijgen bestuurders van studentenverenigingen een bijdrage ter compensatie voor de studievertraging die ze oplopen door hun bestuursactiviteiten. Bij studentenvereniging Vindicat raakte een aspirant lid ernstig gewond tijdens de ontgroening dit jaar. Reizigers merken volgens de luchtvaartmaatschappij weinig van de acties van KLM-personeel op Schiphol. Bemanningsleden houden korte werkonderbrekingen. Ze willen dat het besluit wordt teruggedraaid om één bemanningslid minder in te zetten op intercontinentale vluchten. Die bezuinigingsmaatregel gaat vandaag in. En voor het eerst zijn er, eh, voor het eerst althans in jaren, zijn er meer Duitse dan Nederlandse toeristen tijdens de herfstvakantie in Zeeland. Dat meldt de VVV in de provincie. De bezetting van hotels in Zeeland is rond de 80 procent. De afgelopen vijf jaar schommelde die rond de 50 procent. Het heeft er volgens de VVV onder meer mee te maken dat Duitsers niet naar het weer kijken. Die boeken gewoon. Verder is er veel geld en tijd gestoken in de marketing naar inwoners van vooral Noord-Rijn-Westfalen. Het weer tot slot. In het zuiden is er de meeste zon. In het noorden is er wel kans op een bui. Eh, de temperatuur varieert van 12 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Morgen is er eerst kans op mist.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 Je hebt een half uur vertraging, er zijn twee rijstroken dicht. Ook een half uur vertraging is er op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Almere en Huizen. Dat komt door de afsluiting van de A6 dit weekend. Daardoor is het ook extra druk op de N305 van Almere naar Dronten.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 Ja, de Madonna die jij ook kent. Die was daar een onderdeel van. Zij was eind jaren 70, begin jaren 80 was zij de drummer van dit bandje. Ja. Ride on Track was een hele grote hit voor ze. En dan openen ook het tweede gedeelte van het prachtige programma...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 is het weer omgedraaid in ehm, de Kuip. Ongeveer 20 minuten geleden scoorde Jurgensen. Die scoorde in de 26e minuut 1-1 voor ehm, Feyenoord. En net heeft is er weer een goal geweest. Kuit die mist een penalty, maar in een rebound tikt Karstorp raak. Daar staat het dus 2-1 in de Kuip. En uh, er is ook eh, gescoord in Utrecht. Want eh, in de 35e minuut komt FC Utrecht op een dik verdiende voorsprong tegen NEC. Barazit die tikt via doelman Della binnen. De voorzet is van Zivkovic. En uh, die staat op de juiste plek. En via de NEC-keeper gaat de bal in het doel het is gewoon meer dan verdiend dat het daar dus 1-0 staat en eh, bijna daar eh, rust. Goed, ik had eh, nog wat uh, ander sportnieuws. Want Joost Sluiten is op het uh, WGC HSBC Championship in Shanghai als 16e geëindigd. De titel ging naar de Japanner Hideki Matsuyama. Matsuyama nam op de tweede dag van het toernooi in China... waar 16 spelers van de mondiale top 20 actief waren de leiding en stond die niet meer af. De slotdag maakte hij zes birdies en geen enkele bogey. Met een totaal van min 23 stelde hij de hoofdprijs 1,4 miljoen euro veilig... en bleef hij Daniel Berger en Hendrik Stenson zeven slagen voor. Luiten die klom in de vierde ronde nog zes plaatsen. Hij wisselde vier birdies af met twee bogies en kwam uit op een totaal van min 7. Chris Kirk en Luke List die gaan eh, naar de derde ronde van het eh, Sanderson Farms Championship in Jackson. Dat is ergens in Amerika aan de leiding. Het Amerikaanse duo heeft met min 14 één slag voorsprong op Graham de Laat, Lucas Clover en Cody Gribble. De 31-jarige Kirk gaat zondag dus vandaag op jacht naar zijn vijfde zegen op de Amerikaanse Tour. En voor de eveneens 31-jarige List kan het de eerste titel worden. Dan nog even wat eh, honkbal, want de NBA zijn de... Oh nee, basketbal heb ik het over. De <laughs> basketbal, de NBA zijn de basketballers van titelhouder Cleveland Cavaliers en San Antonio Spurs... na drie duels nog altijd ongeslagen. Cleveland die won voor de vijftiende keer op rij van Orlando Magic. Daar werd het 105 en 99. De Cavs namen een marge van 22 punten, zagen Orlando terugkomen tot 88-85 maar gaven de zegen niet uit handen. LeBron James die was goed voor 23 punten en Kyrie Irving voor 20 punten. San Antonio won in zijn eerste thuisduel met 98-79 eh, van New Orleans Pelicans. En bij afwezigheid van de grote drie, Tim Duncan is gestopt... en Tony Parker en Manu Ginobili, die kregen rust... nam Goli Leonard met 20 punten de honneurs waar. De uitslagen van gisteren zijn eh, Philadelphia 76ers tegen Atlanta Hawks. 7204. Charlotte Hornets tegen Boston Celtics. 104. Cleveland Cavaliers, Orlando Magic hebben al verteld, 105 99. New York Knicks tegen de Memphis, eh, Memphis Grizzlies, 111-104. Chicago Bulls tegen de Indiana Pacers, 118-101. Denver Nuggets tegen Portland Trail Blazers 113-115. Milwaukee Bucks tegen de Brooklyn Nets 110-108. San Antonio Spurs hebben al eh, genoemd. New Orleans Pelicans 98-79. En de Sacramento Kings tegen de Minnesota Timberwolves werd 106-103. Goed, zometeen om half vier is hier weer. De Raggathon.nu plaat van deze week. Meer Simply Red met Jericho ik hem wel even juist. Ja, dat is hem. ik heb gewoon eh, geen succes eh, vandaag met dat eh, dingetje. <laughs> Opzalten met dat ding. Weeks and Go, um, Rock Your World. waren natuurlijk de Jammers. Met onder andere Richie Wicks. En ze, hij deed het ook bijvoorbeeld met de, de mannen van Instant Funk. But you got your mind, wake up. En daarvoor een poging voor Mark Anthony met Tina Arena. I nou, Want to Spend My Lifetime Love You. Die ga ik maar over twee weken weer draaien. Simply Rattle for Jericho. En ehm, ja, het is alweer eh, bijna 2,5 minuut voor half vier. Voor je gevoel half vijf. Maar het is echt half vier. Het is eh, tijd voor de Rackathon.nu plaat voor eh, deze week. Even kijken, waar heb ik hem? Waar heb ik hem? Ah, daar. Deze week is het een track van Ozuna. Deze nieuwkomer in de reggaeton wereld gooit hoge ogen met zijn mooie zangstem. Ozuna komt uit Puerto Rico en is vanaf 2015 eh, een eh, veelgedraaide reggaeton-artiest in de, het midden en zuiden van Amerika, of de midden- en Zuid-Amerika. De titel van nummer is eh, Dille que te mi queras. Laat zich ongeveer vertalen als vertel me dat je van mij houdt. de videoclip is een beetje een 13 in dozijn. Maar het is wel een lekker nummer. En ehm, ja, eh, we hebben begrepen, alle Cubaanse bakvissen die vinden dit fantastisch. Echt waar. De Rackathon nu plaat uitgekozen door eh, Maarten Vrij, Want hij heeft een verstand van Ozuna. En dan uh, moet ik wel even, even kijken. Ja, daar is hij. Yo sé que tu padre no te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que te quiere. Explícale lo que sucede. Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de comer ik vrees dat uh, Stay Gold een typisch geval van een eendagsvlieg eh, gaat worden. Want vier jaar geleden was dit een grote hit. En daarna niks meer van ze gehoord. Wallpaper en voor de Rackathon.nu plaat van deze week. Dat was Ozuna met Dilleke Temu Krios. Of zoiets dergelijks. Ik weet zeker dat Maarten Verheijen dat eh, veel beter kan uitspreken dan ik. In ieder geval de Rackathon nu plaat van deze week was dat is 6 minuten over half vier Je luistert naar van Zandvoort. En wij zijn de lokale omroep voor Zandvoort en Wendveld. Met nu Living in the Box met Living in the Box. this morning, days, I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. The summer sun is fading as the year grows old. And darker days are drawing near.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 wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. history of the world that such a mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. Six million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. the already packed steamer. I looked up enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her. Like the sun through the trees, you gave. make our way. You always love this time of year. Dat was uh, <laughs> Justin, wat was hem? zeg. Justin Hayward met eh, Forever Autumn. Die is eh, van de film van de, film van de The War of the Worlds. Dat is een muziekalbum. Een luisteralbum van Jeff Wayne. En die Justin Hayward die heeft ook bij de Moody Blues gezeten. Maar dat even terzijde. Living in a Box daarvoor met Living in a Box. We kijken even op de velden. het staat nog steeds FC Utrecht NEC 1-0. En Feyenoord is beter. en daar staat er nog wel nog steeds 2-1 tussen Feyenoord en en Heerenveen. Goed, we duiken weer eh, de jaren 0 in voor Rihanna, S&M. Na, na, na, come on. hebben, deze man, Wouter Hamel. ja, in Nederland kent hem niet heel veel mensen, maar eh, in, echt in Zuid-Korea... Oh, helemaal eh, wild worden zoals ze hem zien. Wouter Hamel met Jovanka, As Long As You Love Me... en daarvoor Rihanna met SNNM. Het is eh, vier minuten voor vier op deze zondag 30 oktober 2016. En hier zijn de Postmen met You Wait... It's only logic that honored is the roots. The foundation's built, we got proof. Rebel youth spit with a tongue so sharp it leaves several. I share grief with those who need the mind stats to make the stories. Clever thoughts like a Taurus, ideas that hit enormous. So we have to reach them if they know that prone to a full reason. And if God don't bless, there are reasons about achievements. Don't wait until your motivation stops breathing. See, life's a spell. What it is, no one can tell. We all just wait. Go through hell, it never change. It's Like we don't know what it takes, but I will rebel and take the weight. God bless the Renaissance. Can't go where the river runs dry. Finalize the lie. You wait until the judgment comes. You wait. Meanwhile, you're having some fun. You wait visitors. He posed the most fabulous, extremely various. The education we possess, they call it hazardous. We gave love, but snakes arrest, ate and trust, it's all a plot. Systematic thoughts, put the world with no results. The world today's full of illusions. The fabricated just as amusement. Notice your contribution. We only human, not always perfect into what we're doing. Ruin your mind, and if you're weak, you probably lose Somebody it. Somebody told me to give thanks and praises in the morning. Or oh, there's a vibe feeling wrong. No go wait for no second warning. I wonder what's going on. We try to change this first priority. Use music as entertainment to reach my people in minority. See the lights is fair. What it is, no one can tell. We all just wait. Go through hell, but never change. It's like we don't know what it takes.